Michel Koenen met het NOS-journaal. De verkiezberalen. De partij van Justin Trudeau zou volgens de eerste prognoses de grootste worden. De conservatieve partij van de huidige premier Harper staat op verlies. Trudeau wil onder meer uit de coalitie stappen die terreurgroep IS bombardeert... en hij wil meer aandacht voor klimaatverandering. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor dichte mist in het zuidoosten van het land. In de provincies Noord-Brabant en Limburg is het zicht op sommige plaatsen minder dan 200 meter. Volgens de Verkeersinformatiedienst is dat zeer lokaal zelfs 50 meter. De PVV in Zeeland gaat aangifte doen tegen een twitteraar. Gisteren stuurde die via het account PVV Middelburg een tweet... waarin de brandstichting in een Zweeds asielzoekerscentrum werd toegejuicht... De Zeeuwse PVV-fractie weet wie er achter het account zit. De persoon zou geen lid zijn van de partij. Volgens de PVV bestaat er trouwens ook geen Middelburgse afdeling van de PVV. Een man van 45 uit Velzen-Noord in Noord-Holland heeft zichzelf met een kruisboog in zijn borst geschoten. Gebeurde toen de politie hem in zijn huis wilde arresteren. Daar vonden ze ook een zwaargewonde vrouw van 49. Wat er precies is gebeurd weet de politie niet. Ze onderzoeken de zaak. En in de Amerikaanse staat Ohio wordt volgend jaar niemand geëxecuteerd. De gouverneur stelt er elf uit omdat hij niet genoeg dodelijke injecties heeft. Meer Amerikaanse staten kampen al met een tekort... omdat een aantal Europese farmaceutische bedrijven niet langer wil dat hun middelen worden gebruikt voor executies. Het weer in het oosten en het zuiden kan dus zeer dichte mist voorkomen. Overdag af en toe zon, maar ook veel bewolking en soms wat lichte regen.